Ik waren kindergroeven in zwart in de maan. Het is niet te geloven waar mijn verdiensten zijn. Ik heb voor een brood nog zeven frank te ik heb voor een brood nog zeven vreemde te Ik kan nu niet vertellen was wie het dag er Mijn hart is vast. splijt het dalvende. Mijn ziel is weg, ze gaat eruit gegaan. Mijn ziel is weg, ze gaat eruit gegaan. Vervloekt de zwarte taal.

pam pro pace nec